Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Premier Berlusconi is ook bij het Italiaanse Hof van Cassatie vrijgesproken van het hebben van betaalde seks met een minderjarige. De zaak werd bekend als het Bunga Bunga-proces. Ook de aanklacht dat hij zijn invloed gebruikte om het 17-jarige meisje Ruby uit een politiecel te krijgen is door de rechters verworpen. De motivering van het vonnis volgt later. In eerste aanleg was Berlusconi wel schuldig bevonden en tot zeven jaar cel veroordeeld. En ook kreeg hij een levenslang verbod op het uitoefenen van publieke bestuurlijke functies. In hoger beroep werd hij vrijgesproken. Het OM ging daarna in cassatie, maar ook het Hof heeft de oud-premier dus vrijgesproken. Formule 1-coureur Guido van der Garde heeft zijn rechtszaak tegen Formule 1-renstal Sauber gewonnen. Een Australische rechtbank stelde hem in het gelijk in het kort geding dat hij tegen zijn voormalige ploeg had aangespannen. Van der Garde was vorig jaar testrijder bij het Zwitserse team en zei een geldige overeenkomst als wedstrijdrijder te hebben. Donderdag begint het Formule 1 seizoen in Melbourne. Het is de vraag of Van der Garde ook echt voor Zouber gaat racen. Hij heeft nog geen stoeltje gepast of in de auto gereden. De renstal zei gisteren dat het een onaanvaardbaar risico is om Van der Garde toch te laten rijden. De Amerikaanse artiesten Robin Thicke en Pharrell Williams hebben plagiaat gepleegd met hun hit Blurred Lines. Het nummer lijkt volgens een jury in Los Angeles te veel op het nummer Got to Give It Up van Marvin Gaye uit 1977. Williams en Thicke moeten de kinderen van Gay nu 7,3 miljoen dollar betalen. Ze hadden 25 miljoen dollar geëist. De artiesten ontkennen plagiaat hebben gepleegd. Williams zei dat hij pas later doorhad dat het lied leek op het nummer van Marvin Gaye. Het weer dan. Het is overwegend helder, minimaal rond het vriespunt. Overdag schijnt de zon vooral in het noordoosten.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 Deeply mad. That fun. Spanish eyes, Sierra smile, legs that go on for miles. set sail for seas of passion. Oh, my love, I can't make head nor tail of passion. Oh, my love, so let's set sail for seas of passion now.